Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn een hoop mensen geschrokken van het boerenprotest van gisteravond. Er stond een groep rellende boeren bij het huis van minister Van der Wal. Zij gaat over de stikstofplannen. En die groep brak door een blokkade heen, vertelde onze verslaggever gisteravond. Het was natuurlijk wel eh, heel spannend daardoor met die boeren... die door die politieafzetting heen kwamen. Eh, een politiewagen aan de kant eh, duwde, giertank leeg dus. De minister zelf was niet aanwezig, maar gezinsleden van haar wel. Boerenorganisatie LTO keurt de actie af. En ook de politie is er allesbehalve blij mee. Ook vandaag zijn er boeren van plan om actie te voeren. Als jij de weg op moet, krijg je daarom van Rijkswaterstaat het advies om je voor te bereiden. Neem water mee, want het wordt warm en je zou wel eens vast kunnen komen te staan op de snelweg. In Amerika zijn er verhoren over de kapitoolbestorming aan de gang. Daar wordt besproken wat er allemaal gebeurde toen vorig jaar duizenden aanhangers van Donald Trump woedend het gebouw binnenvielen. Uit de verhoren van vannacht komt naar voren dat Trump wist dat een deel van de railschoppers wapens bij zich had. Hij zou hebben gezegd, ik geef er geen fuck om, laat ze erdoor. Op Aruba, Bonaire en Curaçao maken ze zich klaar voor een tropische storm. Die komt waarschijnlijk de komende nacht aan bij de eilanden. Veel mensen hebben voor de zekerheid extra eten en water ingeslagen. En een saaie boel bij de Oranje Vrouwen gisteravond. Zij voetbalden tegen Belarus, een wedstrijd voor de WK-kwalificatie. Maar vanwege de oorlog in Oekraïne, waar Belarus ook een rol in speelt... moest dat stadion leeg blijven onze commentator vond het maar ongezellig. Nou, ik zie echt vier journalisten, drie, vier, vijf cameramensen... en nog wat eh, mensen van ons die voor de tv aan het werk zijn. En dat, dat is het dan ongeveer wel. En, en de mensen die het gras nu in orde maken... dat zijn misschien wel de, de belangrijkste mensen van de avond op dit moment. Hoe dan ook, Oranje won met 3-0. Het weer vandaag begint zonnig, later komen er wat wolken. Het blijft wel droog en het wordt 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Alleen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je een kwartier tijdverlies tussen Baren en Naarden.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 De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar de boeren die bij het huis van stikstofminister Van der Wal vernielingen hebben aangericht. Spraken gisteravond door een afzetting, vernielden een politiewagen en lieten een giertank leeglopen. In de jaarbeurs in Utrecht zijn vannacht 200 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Het was gisteravond opnieuw te druk bij het overvolle aanmeldcentrum. Het weer is nog zon, later meer bewolking en het wordt vandaag 25 tot 28 graden. siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí.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 Since honeys was wearing Sassoon, now it's 95 And they clock me and watch me diamond shining Looking like I'm Rob Liberace It's all good, from Diego to the Bay Your city is the bomb, it can pay Throw up a finger if you feel the same way Straight putting it down for California, yeah California FM 24 uur per dag, hete zomerhits.